Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De stikstofplannen van het kabinet zijn vandaag bekendgemaakt. Over acht jaar moet de totale stikstofuitstoot in Nederland gehalveerd zijn. Er is een kaart gemaakt waarop per gebied staat hoeveel de stikstofuitstoot omlaag moet. In 131 gebieden vlakbij kwetsbare natuur is dat wel 70 procent. De uitvoering van die plannen ligt bij de provincies, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Er is een jaar de tijd wordt er gegeven eh, aan de provincies om... Eh, eh, uitvoering te geven aan deze doelen. Dus er wordt nu gezegd, uh, in sommige gebieden 70% uh, eh, moet die uitstoot naar beneden, in sommige gebieden 50%. Hoe ga je dat doen? Dat is dan weer aan de provincies. Ehm, dus die krijgen nu die taak, die krijgen die kaart te zien en die gaan met die kaart aan de slag. Land- en tuinbouworganisatie LTO is niet blij met plannen. De openluchttentoonstelling Pride Photo is de gemeente Almere iets te pikant. Een van de afbeeldingen van de tentoonstelling is ergens anders neergezet. De foto zou te bloot zijn. Op de foto is een halfnaakte transgender persoon te zien. Pride Foto is een reizende tentoonstelling. In Vlissingen werden vorige maand een paar foto's beklad. Het Openbaar Ministerie eist 12 maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk... tegen een man van 45 uit Ameland. Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding aan een vrouw met psychische klachten. Hulp bij zelfdoding is strafbaar. Het mag alleen als een arts het doet die zich aan de regels van de euthanasiewet houdt. Wat voor het OM belangrijk is, is dat de man zegt dat hij de vrouw wilde helpen en het goed bedoelde. Veel mbo'ers voelen zich niet gezien en gehoord in de maatschappij. Dat blijkt uit een onderzoek waar Trouw over schrijft. Daarin staat dat mbo-studenten vaak het gevoel hebben niet mee te tellen. Het werd ook erger tijdens de coronacrisis. Veel mbo'ers voelden zich niet betrokken bij bijvoorbeeld persconferenties. Je wordt niet echt aangesproken. Je wordt niet echt ehm, bij dingen betrokken. Omdat ze toch denken, oh dat is een mbo'er die zal er wel geen verstand van hebben. Die zal er wel geen mening over hebben. Die zal wel alleen, eh, weet ik veel, eh, een beetje willen chillen met eh, klasgenoten en zo. Die zal er gewoon scheid aan hebben, weet je wel. Het weer dan nog. Het is grijs met af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht wordt het helder. Morgen meer zon en droog bij 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Er staat bij elkaar ruim 80 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkenveen en Knoop het Oude Rijn. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je hebt daar ongeveer 25 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen 20 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade ook nog een kwartier vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder sta je bij Hello 10 minuten in de file.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 De stikstofplannen die het kabinet naar buiten heeft gebracht... leiden tot gemengde reacties. Milieuorganisatie Greenpeace bijvoorbeeld reageert positief... maar belangenorganisatie LTO spreekt van een onrealistische kaalslag. Waarnemer burgemeester Bijleveld van Almere heeft een afbeelding van de openluchttentoonstelling Pride foto laten verplaatsen naar een andere locatie. De bewuste foto zou te expliciet zijn. Op de afbeelding is een naakte transgender te zien met een gouden lint, half voor het geslachtsdeel. De overheid gaat de grond in Zeewolde, waarop Meta, het moederbedrijf van Facebook, een megadatacenter wil bouwen, nog niet verkopen.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 Que no te manda ni que fuera un correo. Tú estás muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Dile que no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira, yo te cojo, cojo, cojo, cojo. yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. a las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros.